Twee van zijn kinderen stappen nu naar de rechter. Van Maasdijk, een vertrouweling van de koningin, werd door Vasseur omschreven als onrustzaaier, paard van Troje en een scheurmaker in het koninklijk huwelijk. Hij kreeg in 1950 ruzie met prins Bernhard en viel in ongenade. Gisteren verscheen een boek dat is gebaseerd op de dagboeken van Gerry van Maasdijk. Daaruit blijkt volgens zijn kinderen dat van Maasdijk een integer man was die begaan was met de monarchie. Een man van 35 uit Leiden is opgepakt omdat hij de ouders van tientallen tienermeisjes zou hebben lastiggevallen. Hij verzamelde foto's en gegevens van de meisjes via sociale netwerken als Hives. Vervolgens belde de man de ouders en zei hij dat hij seksueel getinte foto's van hun dochters had. Hij deed zich voor als fotograaf en loog dat de meisjes seksuele handelingen voor zijn camera hadden verricht. In sommige gevallen beweerde hij dat hun dochter door anderen was verkracht. Soms vroeg hij geld om de foto's niet op internet te plaatsen. De politie heeft inmiddels meer dan 30 meldingen over de zogenaamde amateurfotograaf binnengekregen. Een politieagent in Seattle heeft een man doodgeschoten die werd gezocht voor de moord op vier agenten afgelopen zondag. De politie was met mannenmacht op zoek naar de dader die het vuur had geopend toen de vier agenten in een koffieshop zaten. Een politieman zag hem in de buurt van een gestolen auto en opende het vuur toen de man niet reageerde op het bevel om zijn handen omhoog te steken.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 I said, love, love, love, love, love, love. I just try There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying?